Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Afghaans gezin dat al 13 jaar in Nederland woont en begin mei het land had moeten verlaten, wordt voorlopig niet uitgezet. Dat heeft minister Leers gezegd tegen de burgemeester van Leek, waar het gezin woont. De vader wordt verdacht van mensenrechten schendingen in Afghanistan. Het hele gezin van zeven moest Nederland daarom verlaten. Begin mei moesten de gezinsleden zich melden bij het vertrekcentrum, maar dat deden ze niet. Ze kregen steun van de burgemeester en veel inwoners van Leek. Volgens de gemeente heeft Leers nu gezegd dat de vertrekplicht voor de vader onverminderd blijft gelden. Naar de status van de rest van het gezin zal hij opnieuw kijken. Totdat er een nieuw oordeel is mag de moeder met haar kinderen in Leek blijven. Mensen die de afgelopen twee weken de website van Weer Online hebben bezocht... zijn mogelijke slachtoffer geworden van een cyberaanval. Door gehackte advertentieservers van het Weerbureau... werd kwaadaardige software op computers van bezoekers geïnstalleerd. Weer Online zegt dat gebruikers met een verouderde virusscanner of browser... mogelijk gevaar hebben gelopen. Het bedrijf heeft de getroffen servers vervangen en de beveiliging opgeschroefd. Recente bezoekers van Weer Online wordt aangeraden hun computer te scannen op virussen. Rijkswaterstaat zegt dat de ochtendspits nog last heeft van het ongeluk op de A50. De verwachting is dat de weg in de ochtendspits slechts gedeeltelijk open is. Vanmiddag, eh, herstel, gistermiddag ontstond een verkeersinfarct bij Os... nadat een vrachtwagen een pilaar onder een viaduct bij Schaik had weggeslagen. De politie zei dat er geen acuut instortingsgevaar was...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 ZFM My love I'll never find the word I feel my love, mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hands. sinking, sinking to rise no more. Ever since you closed the door, if I could turn, turn back the and my darling, you still be mine if I could turn goes by And blessings are missed In the wink of an eye Oh, why, wow, why Should one have to go on suffering When every day I breathe Please come back to me of my life alone.